Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog voor het einde van het jaar moeten er in Nederland 8400 extra opvangplekken voor asielzoekers bijkomen. Staatssecretaris Van de Burg gaat erover. Hij vraagt aan provincies en gemeentes om die plekken voor hem te regelen. En hij doet vooral beroep op drie provincies. Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland heb ik gevraagd meer te doen. En daar in Zuid-Holland het meest, omdat die ook het meest achterloopt in het realiseren van eh, opvang. Twee weken geleden kwam die ook met zo'n oproep. En toen was er ook echt haast bij. Dat heeft honderden opvangplekken opgeleverd. Een man uit Breda zit al een maand vast na een dreigement op het Mediapark in Hilversum. Hij zou iemand hebben bedreigd bij het gebouw van BNNVARA in de NTR. Volgens Weekblad Panorama had de man van 41 explosieven bij zich. Primoz Roglic moet even zijn LinkedIn bijwerken. Hij heeft namelijk een nieuwe baas. De Sloveense wielrenner verhuist na acht jaar van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg naar Bora Hansgrohe. Roglic wil volgend jaar de Tour winnen. Wat bij Jumbo te veel concurrentie van andere goede renners... zoals Vingegaard, de winnaar van de Tour... en de Vuelta-winnaar Sepp Kuss. En waarom moeilijk doen als het samen kan? Zomaar een uitspraak van Loesje, die van de zwart-witte posters met uitspraken. Loesje is deze week 40 jaar geworden. En Anne was een van de oprichters in de jaren 80, toen alles draaide om protest. En zij met haar vriendengroep op het idee van de posters kwam. We moeten gewoon overal aan de muur hangen. En het moet eenvoudig zijn, geen lange verhalen. En het moet eh, de verwondering zijn over het leven. Maar het moet ook prikkelend zijn. Loesje sloeg aan, werd een succes en is er nu nog steeds. En nog elke keer komen er nieuwe jonge mensen bij de Club van Schrijvers. En Anne vindt ze briljant. Een poffertje is ook begonnen als een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk, nou ja, moet je nog meer zeggen? En dan nog het weer vanavond en vannacht. In het noorden nog wat regen. Morgen ook in het noorden regenachtig. Voor de rest zonnig. 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er nog niet. Op de N201, daar heb je nu wel vijf minuten op onthoud...